Die hebben geen explosieven gevonden. De beveiliging van de wereldberoemde kathedraal is opgeschroefd. Er is één arrestatie verricht in Duitsland. Veiligheidsdiensten in Oostenrijk en Spanje zouden ook signalen hebben ontvangen over mogelijke aanslagen op doelwitten in die landen, schrijft de krant Bild. De Poolse president Duda is van plan zijn veto uit te spreken tegen de begrotingswet voor 2024. Hij is niet te spreken over de hervormingen van de publieke omroep van Polen door de nieuwe regering. Onder premier Tusk groeide de omroep uit tot propagandakanaal van de rechtsnationalistische PiS-partij. De pro-Europese regering wil hard ingrijpen om het vertrouwen terug te winnen in publieke media. Het is voor het eerst dat Duda openlijk ingaat tegen de nieuwe regering. In het centrum van Geleen is gistermiddag een man doodgeschoten. Het gebeurde op de markt tegenover het gemeentehuis op een parkeerplaats. Op dat moment waren veel winkelende mensen op de been die de schietpartij hebben gezien. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de man kan de politie nog niks zeggen. De dader is voortvluchtig. De politie in Londen heeft een man aangehouden voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. Dat gebeurde vrijdag in Londen, een uur nadat het was onthuld. Het gaat om een afbeelding van militaire drones op een stopbord. De diefstal was door meerdere omstanders vastgelegd en de daders waren duidelijk herkenbaar. Het bord zou tussen de 3 en de 6 ton kunnen opbrengen, maar het stadsdeel wil het bord graag terughangen. Het weer vannacht verspreid over het land buien.